ondanks dat ik je vertrouwde, ging jij toch nog van me heen. Ik wilde zo graag van je houden, maar jij liet mij alleen. Ja. zijn die dagen gebleven? Waar zijn die jaren naartoe? Jij ging voorgoed uit mijn leven. Wat wil je dat ik nog doe? Ja, voor mij is er niet die jou ooit even naar. haar. Ja, voor mij is er niet één die jou ooit even na, die jou ooit even na.